een Klomp met het NOS-journaal. acties uitvoeren tegen islamitische staat als dat nodig is. Een voorbeeld van zo'n actie is de aanval op een IS-gevangenis in Noord-Irak afgelopen donderdag. Daar werden 70 gevangenen bevrijd die volgens de Amerikanen binnenkort allemaal zouden worden geëxecuteerd. Minister Carter van Defensie zei dat de Amerikanen gespecialiseerd zijn in dit soort operaties... en dat ze die in de toekomst vaker zullen uitvoeren. Ondernemers in Utrecht willen dat de gemeente een Pegida-demonstratie in de binnenstad verbiedt. Pegida wil op zondag 8 november een anti-islambetoging houden op de Neude en de ondernemers zijn bang dat dat weer misgaat. Er zijn die dag verschillende markten in de stad waar duizenden mensen op afkomen. De ondernemers willen daarom dat de gemeente voor de betoging een plek buiten het centrum aanwijst. Twee weken geleden was er ook al een Pegida-betoging in Utrecht. Die liep uit de hand toen Pegida-aanhangers op de vuist gingen met tegendemonstranten. Het aantal mensen dat is omgekomen bij het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz is naar boven bijgesteld. Volgens de hulporganisatie zijn er in totaal 30 mensen omgekomen. Onder de, onder de doden zijn 13 medewerkers en 10 patiënten. Zeven lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Ook zijn nog tientallen medewerkers en patiënten gewond. Het ziekenhuis in Afghanistan werd begin deze maand getroffen door een Amerikaanse luchtaanval. In de eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Utrecht won zijn uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-1. Het publiek applaudisseerde een minuut lang voor Johan Cruijff... die gisteren bekend maakte dat hij longkanker heeft. Het eerbetoon stond gepland voor de 14e minuut... maar werd uitgesteld omdat er toen juist was gescoord.